Uur. met het NOS Journaal. Het vliegveld van gaat op zijn vroegst woensdagochtend open... vanwege de uitbarsting van vulkaan Agung. De as die vrijkomt is gevaarlijk voor vliegtuigmotoren. Door de vulkaanuitbarsting zijn al honderden vluchten geannuleerd. Tienduizenden toeristen zijn gestrand. In het luchthavengebouw zijn veldbedden neergezet... zodat mensen er kunnen slapen. KLM had al besloten vandaag niet te vliegen op Bali. In Duitsland is een burgemeester aangevallen met een mes. Dat gebeurde in Altena in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Burgemeester Andreas Holstein was daar in een swarmazaak. Hij werd aangesproken door een boze dronken man die hem met een mes op hem instak. De burgemeester raakte gewond aan zijn hals, maar is buiten levensgevaar. Holstein kreeg in Duitsland bekendheid vanwege zijn ruimhartige immigratiebeleid. Hij neemt in zijn plaats meer vluchtelingen op dan is afgesproken. Bij werkzaamheden aan het spoor in België zijn zeker twee spoorwerkers om het leven gekomen. Een derde wordt volgens de politie vermist. Het ongeluk gebeurde niet ver van Charleroi. Eerder op de dag was daar een auto door een trein aangereden. Bij het wegslepen afgelopen avond schoot de trein los en rolde die van de helling af, waar de slachtoffers aan het werk waren. Volgens de kranten morgen botste de trein uiteindelijk tegen een passagierstrein en daarin zouden zo'n tien inzittenden gewond zijn geraakt.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 Duitsland wil eerst weten welke coalitie gaat regeren. In Italië zijn over vier maanden verkiezingen. Dan tot besluit het weer. Opklaringen bij minima tussen 4 en 7 graden. Overdag is het wisselen bewolkt met buien. Soms breekt de zon even door, het wordt zo'n 8 graden.